Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Soudaan heeft een strategische stad heroverd op de paramilitaire groep RSF. De stad Wat Madani ligt op zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Khartoum. De inname ervan wordt gezien als een opsteker voor het Soedanese leger. De stad viel ruim een jaar geleden in handen van de RSF-rebellen. Daarbij werden tienduizenden mensen gedwongen om hun huis te verlaten. Het leger van Soudaan begon de afgelopen maanden een offensief om de provincie te heroveren... waarvan Wat Madani de hoofdstad is. Bij een botsing tussen twee trams in Straatsburg in het noordoosten van Frankrijk... zijn vanmiddag tientallen mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in een tunnel vlakbij het centraal station van de stad. Ongeveer 15 mensen zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De meeste slachtoffers hebben verwondingen aan hun hoofd, knieën of sleutelbeen. Er zijn geen mensen ernstig gewond geraakt. De oorzaak van het ongeluk in de Elzas is onbekend. Bij het klimaatprotest van Extinction Rebellion vanmiddag op de A12 in Den Haag... zijn ruim 700 actievoerders aangehouden. Volgens de politie wilden ze de weg niet verlaten... en daarop werden ze met bussen naar het stadion van de voetbalclub ADO gebracht. Twaalf mensen werden gearresteerd voor andere strafbare feiten... zoals opruiing en mishandeling. Zij moesten naar het politiebureau. De gemeente Den Haag had de blokkade op de A12 verboden. Er stonden hekken en schermen, maar het lukte de actievoerders toch om de weg op te gaan. In de eredivisie heeft Heracles thuis gelijk gespeeld tegen Sparta. De club scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Daarmee werd het 1-1. De wedstrijd werd bijna drie kwartier stilgelegd... omdat supporters van Heracles vuurwerk op het veld gooiden. Volgens de directeur van de club waren de fans het oneens met een paar stadionverboden... na de rellen rond de wedstrijd tegen FC Groningen voor de winterstop. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Aan de kust tot het vriespunt. In het binnenland vriest het 1 tot 5 graden. Kan opnieuw glad worden. Morgen begint glad en koud, later wolken en soms wat zon bij 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Utrecht is een ongeluk gebeurd.